uur. Goedemiddag, ik ben Bien en dit is het nieuws van NOS op 3. Het leger gaat naar Zuid-Limburg vanwege de wateroverlast. Militairen gaan bewoners daar helpen. Sinds gisteren komt het met bakken uit de hemel in Zuid-Limburg... en dat zorgt voor veel wateroverlast. Onder meer in Hoensbroek is de situatie spannend. Een waterbuffer in de buurt staat op doorbreken... waardoor huizen kunnen overstromen. Deze verslaggever van L1 is ter plekke. De waterschappen en de brandweer die zijn nu hier aan het eh, proberen... om zoveel mogelijk water eh, weg te pompen. Zodat eh, de huizen het eh, droog gaan houden. De mensen zijn wel als voorzorgsmaatregelen aan het nemen. Hebben zandzakken voor de deur gelegd en dergelijke. En de brandweer adviseert mensen die dichtbij de waterbuffer wonen om een veilige plek in huis te zoeken en het gas en licht af te sluiten. Opnieuw is premier Rutte door het stof gegaan. Hij zei maandag al sorry voor de chaotische coronapersconferentie van vorige week. En net zei Rutte dat het kabinet de bol verkeerd heeft ingeschat. Nou, wat je hier natuurlijk ziet is dat in de optelsom van aan de ene kant een onderschatting van het gedrag... en aan de andere kant het overschatten van de mate waarin je risico's kon beperken... dat dat in de optelsom heeft geleid tot te veel besmettingen. En ook vandaag zijn die besmettingscijfers weer hoog. 10.492 waren het er, ruim 2600 meer dan gisteren. Het Rode Kruis merkt dat veel jongeren opzien tegen een coronavaccinatie... uit angst voor een injectie naald. Jonge mensen vallen vaker flauw dan anderen. Deze man die is vandaag net geprikt en hij begrijpt het wel. Ja, ze zijn natuurlijk bang wat er gebeurt er daarna. Hè? Weet je, sommige mensen krijgen koorts, sommige mensen zijn nog heel relaxed. Wat ik, eh, zit er nou lekker bij. Maar je kan, eh, ik heb wel gehoord, eh, je, moet van tevoren een sprintje innemen en daarna nog een sprintje. En dan voel je hem oké. Een tip van het Rode Kruis, als je het niet zo ziet zitten, eet en drink genoeg van tevoren. En geef het ook gewoon aan als je je niet relaxed voelt. En Lionel Messi blijft nog wel even spelen in het shirtje van FC Barcelona. Messi en de club zijn na lang onderhandelen akkoord over een nieuw contract voor vijf jaar. Volgens Spaanse media media levert de voetballer de helft van zijn salaris in. Al zal hij niet snel kleiner hoeven te gaan wonen, want hij krijgt dan alsnog 20 miljoen euro per jaar op zijn rekening gestort. Het weer. Slecht nieuws voor Zuid-Limburg. In het zuidoosten en oosten blijft maar veel regen vallen. Morgen ook nog regen, wel wat minder heftig. Het is bewolkt en het wordt 20 tot 23 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB.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 Premier Rutte zegt verder dat hij het effect van de boodschap die het kabinet met de versoepelingen van 26 juni gaf totaal heeft onderschat. Hij benadrukt dat hij dat zichzelf aanrekent en niet de jongeren die nu op grote schaal zijn besmet. En Defensie stuurt 60 militairen naar Zuid-Limburg. Daar dreigt een aantal gebieden te overstromen door hevige regenval. Inwoners moeten zoveel mogelijk zelf maatregelen nemen... en alleen in nood 112 bellen. Het weer, de komende uren dus stevige regen in het oosten en zuidoosten.